9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Alleenstaanden kunnen steeds moeilijker een eerste huis kopen. Het aantal single starters op de huizenmarkt is volgens de hypotheekadviseur de hypotheker vorig jaar met ruim een kwart gedaald ten opzichte van 2014. De oorzaak is dat de huizenprijzen stijgen en de, tegelijkertijd de regels voor het afsluiten van de hypotheek strenger worden. Het probleem speelt vooral in de grotere steden, juist de plek waar de meeste alleenstaanden graag wonen. De Amerikaanse ruimtesonde Juno is met succes in een baan om de planeet Jupiter gebracht. De vluchtleiding in Californië heeft een bevestiging gekregen dat het gelukt is de zonde op tijd af te remmen. De raket met Juno werd vijf jaar geleden gelanceerd. De zonde moet meer duidelijkheid verschaffen over de samenstelling en het ontstaan van Jupiter. Nog steeds worden tientallen probleemkinderen heen en weer geschoven tussen jeugdzorg en GGZ-instellingen. Zorginstellingen zeggen dat de behandeling van deze kinderen zo ingewikkeld is dat niemand zich er raad mee weet. De kinderombudsman waarschuwde hier in oktober al voor. De kinderen hebben meerdere problemen tegelijk, bijvoorbeeld autisme en gewelddadig gedrag. Volgens de zorginstellingen die alarm slaan is het rondpompen van deze patiënten funest. Ze voelen zich steeds minder gewenst en gedragen zich steeds extremer. Nederland is vooral aan de randen vergrijsd, meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste 65-plussers in Zeeland, Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Limburg. In zuid vlaanderen is bijna een kwart van de bevolking 65 of ouder. In Limburg groeit het aantal ouderen het sterkst. Jonge gezinnen trekken vaak naar de grote steden. Daar is het aantal ouderen relatief laag. 18% van de bevolking is nu 65-plusser.